Marion Koekoek met het NOS Journaal. De Amerikaanse procent lager, de grootste daling in bijna drie jaar. Eerder eindigden ook de Europese beurzen de handelsdag met flinke verliezen. In Amsterdam verloor de AEX ruim 3 procent. De Italiaanse kustwacht heeft meer dan 300 vluchtelingen gered van een boot voor de kust van het eiland Lampedusa. Volgens Italiaanse media hebben opvarenden gezegd dat er tijdens de reis tientallen mensen zijn gestorven door honger en uitputting. Eén getuige heeft het zelfs over 100 slachtoffers. De boot met vluchtelingen zou vorige week vrijdag zijn vertrokken uit Libië. De campus van de Universiteit van Virginia Tech in de Verenigde Staten is weer vrijgegeven. De politie heeft geen gewapende man gevonden. Vanmiddag meldden drie jongens dat ze een blanke man hadden zien lopen met een wapen. In 2007 werden op Virginia Tech 32 mensen doodgeschoten door een student. De veroordeling door de VN-veiligheidsraad van het geweld in Syrië lijkt weinig indruk te hebben gemaakt op het regime in het land. Ook vandaag vielen bij het beleg van de stad Hama tientallen doden, zeggen mensenrechtenactivisten. Sinds zondag is het leger met veel tanks en panzervoertuigen aanwezig in Hama om de betogingen tegen president Assad de kop in te drukken. Volgens getuigen wordt met scherp geschoten op de betogers. In de Europa League heeft AZ zich geplaatst voor de laatste voorronde. In Tsjechië werd het tegen FK Jablonec 1-1. Na de 2-0 thuisoverwinning van vorige week was dat genoeg voor de Alkmaarders. Minder goed verging het ADO Den Haag dat tegen Ammonia Nicosia een 3-0 nederlaag moest goedmaken. De Hagenaars wonnen wel, maar met niet meer dan 1-0. De loting voor de vierde en laatste voorronde van de Europa League met AZ is morgen. Het weer vannacht in het hele land regen. Het koelt af naar 16 graden.